Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De 76-jarige Hof in Den Bosch schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding van zijn moeder. Hij is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Dat is twee keer zo hoog als de eis van het Openbaar Ministerie. In 2008 gaf Heringa zijn 99-jarige moeder pillen, waarna ze stierf. Heringa deed dat op haar verzoek, omdat ze klaar was met leven. De uitspraak van het Hof was de vierde in de zaak Heringa. Het is de eerste keer dat hij ook een straf krijgt voor hulp bij zelfdoding. Nederland moet beter samenwerken met België en Duitsland... om goed voorbereid te zijn op een groot kernongeluk... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De landen moeten er beter overleggen en vaker gezamenlijke rampenoefeningen doen. Ook moeten omwonenden betere informatie krijgen bij incidenten. Journalistiek werk in China is voor de buitenlandse pers moeilijker geworden. Dat zegt een vereniging voor buitenlandcorrespondenten in China na een rondvraag. Bijna de helft van de ondervraagde journalisten vindt het werk moeilijker. Bijvoorbeeld omdat ze geen of moeilijk toestemming kregen om het grensgebied met Noord-Korea of industriële gebieden te bezoeken. Steeds meer Nederlanders hebben griep. Volgens onderzoekers gingen vorige week 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met verschijnselen van griep. Vooral kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn ziek. De griepepidemie duurt nu 7 weken. De gemeente Amsterdam komt met een nieuwe maatregel om de drukte door toerisme in de binnenstad tegen te gaan. Iedereen die aan vijf mensen of meer rondleidingen geeft op de Wallen moet daar vanaf april een ontheffing voor aanvragen. Rondleidingen voor meer dan twintig mensen zijn niet meer toegestaan. Nu is het vaak druk omdat iedereen die dat wil rondleidingen kan geven.